Dit is Maud met het NOS Journaal. De Nederlandse journalisten Dirk Bolt en Eugenio Vollender zijn vrijgelaten. Dat meldt een Colombiaanse nieuwszender. De twee werden vastgehouden door guerrillabeweging ELN. En die meldt op Twitter dat de twee in goede gezondheid zijn vrijgelaten. Bolt en zijn cameraman werden zaterdag ontvoerd toen ze in het noorden van Colombia opnames maakten voor het programma Spoorloos. Het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Colombiaanse autoriteiten kunnen het nieuws nog niet bevestigen. VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie gaan samen onderhandelen over de vorming van een kabinet. Dat heeft VVD-leider Rutte bekendgemaakt na een eerste gesprek van de vier partijen met informateur Cenk Willink. Rutte zei er vertrouwen in te hebben dat het met deze vier gaat lukken. Woensdag bespreekt de Tweede Kamer het eindverslag van Cenk Willink over deze fase van de formatie, die inmiddels 100 dagen duurt. De Russische oppositieleider Navalny kan niet meedoen aan de presidentsverkiezingen van volgend jaar. Hij is volgens de kiescommissie uitgesloten omdat hij is veroordeeld voor een strafbaar feit en zich daarom niet meer kandidaat mag stellen. Navalny is een uitgesproken tegenstander van president Poetin. Hij kreeg begin dit jaar een voorwaardelijke celstraf van vijf jaar vanwege verduistering. De gemeente Zundert heeft per direct het beheer overgenomen van het omstreden vakantiepark Fort Oranje. Het is gesloten voor nieuwe bewoners. Ook de eigenaar en zijn familie zijn niet meer welkom, meldt Omroep Brabant. Gisteren liet de eigenaar weten dat hij per 3 juli de camping in Rijsbergen zou sluiten. Daarop besloot de gemeente het beheer voor een jaar over te nemen. Vandaag is besloten om dat per direct te doen. Voor de meest kwetsbare bewoners wordt nieuwe huisvesting gezocht.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 Een uur lang in de mix. Ja, het was even knallen aan het einde van eh, het eerste uur. En dan eh, heb je nu even een mooi eh, rustmomentje. Ik hoop dat je dat wel kan waarderen. Maar ik denk zomaar dat Dennis eventjes zijn haren zo meteen wild losgooit. Gelukkig kun je niet meekijken op de cam. Oh, wacht, hij staat toch aan. Oh, Dennis, doe maar gauw je petje weer op. Wil je meekijken? CFM Live. En nu, See It Sessions in de mix. Welkom. het grootste dansvloer. Hij is geopend. That's what you said to me. Times have changed. That's the way it should be. I wanna lose control. I'm tired of driving slow. This world can be so cold, and I wanna feel the fire. We've got to light it up, cause I know the waiting games are for fools. Let's break all the rules. We should be ready. forget what we knew. is set in stone. Nothing is precious. You can let it go. You gotta love it. You gotta light the fire. Turning the ashes into solid gold. It's hard to live a lie when you've seen the light. When you've seen the light. never tame a fire like yours. No, it ain't over until she sings. until the morning light. Ain't no going back the way you look tonight. I see it in your eyes. als je de tekst kent. Zing maar mee. Fluiten mag ook. Dit is See It. Met DJ Dion Live in de mix. See It Sessions. Play it, say it, see it. When I find wanna be yours. gonna be okay. Thank you. take both Cruella the Vil. sharp zijn we er weer bij. Ik zeg, maak er een mooi weekend van. Ga los op al die festivals. En de handjes in de lucht. En blijf ondertussen gewoon lekker luisteren naar alle overige programma's op jouw CFM Zandvoort.